Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst justitiële inrichtingen... hebben te weinig aandacht gehad voor de risico's van Gugman T. Dat is de man die in 2019 een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Hij schoot vier mensen dood en een aantal mensen raakten gewond. In een rapport schrijft de inspectie Justitie en Veiligheid... dat de organisaties de problematiek van T niet genoeg met elkaar hebben besproken en hebben aangepakt. Defensie is begonnen militairen te vaccineren tegen het coronavirus. Dat meldt de Koninklijke Landmacht. De militairen krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Begin juli moet iedereen gevaccineerd zijn. De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden... die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo. De politie publiceerde een foto op Facebook... en noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. De bestuurder moet zich verantwoorden voor de onveilige manier van opslag. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat... moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden persoon voldeed niet aan deze voorwaarden. De uitspraak door de Haagse rechtbank vandaag en een klimaatzaak die tegen Shell was aangespannen door Milieudefensie is uniek en verstrekkend. Dat zeggen juristen tegen de NOS. Shell moet de CO2-uitstoot in 2030 verminderd hebben met 45% ten opzichte van 2019. De rechter oordeelde dat Shell een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft om klimaatverandering aan te pakken. De uitspraak zal grote gevolgen hebben voor andere bedrijven, zowel in eigen land als wereldwijd, denken juristen.